Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De man die vorige week een aanslag pleegde op een vliegtuig van de Somalische luchtvaartmaatschappij Dalo Airlines... had eigenlijk op een vlucht van Turkish Airlines moeten zitten. Dat heeft de topman van Dalo gezegd tegen media. De Turkse luchtvaartmaatschappij zou vanwege het slechte weer die dag niet hebben gevlogen. De aanslagpleger had een instapkaart van Turkish Airlines... en zijn naam komt voor op het vluchtmanifest, zegt de topman. Vorige week ontplofte tijdens een vlucht van Dalo een bom... waardoor een gat in de romp ontstond... De aanslagpleger werd naar buiten gezogen, maar de andere inzittenden overleefden de aanslag. De VVD sluit zich aan bij de oppositiepartijen die een verbod willen op de politieverklikker. Een apparaatje dat automobilisten waarschuwt als er een politie, brandweer of ziekenwagen in de buurt is. Coalitiepartner PvdA wil zich er nog niet over uitlaten. Kamerleden van de SP en de groep Bontes van Klaveren riepen in één vandaag op tot een verbod van het apparaat, omdat criminelen het kan helpen bij het plegen van een misdaad. Koningin Maxima is gisteravond voor een driedaags bezoek aangekomen in Pakistan. Ze is in het land als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ze ontmoet daar president Hussein en premier Sharif en verder praten met vertegenwoordigers van onder andere de bankensector en telecombedrijven. Tijdens het bezoek is er aandacht voor projecten die het voor de allerarmsten makkelijker moeten maken om aan geld te komen. De miljardair Michael Bloomberg overweegt zich kandidaat te stellen voor het Amerikaanse presidentschap. Als de oud-burgemeester van New York meedoet aan de race naar het Witte Huis, is dat als onafhankelijk kandidaat. Bloomberg is wel lid geweest van de Democratische en de Republikeinse partij, maar heeft beide weer verlaten. Hij zegt dat hij uiterlijk in maart beslist of hij echt meedoet. Het weer, de komende uren neemt de wind af, maar het waait nog altijd stevig met forse windstoten.